Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat je testen bij de GGD als je terugkomt van vakantie uit Spanje of Portugal. Die oproep doet het RIVM. Daar zien ze een toename in het aantal coronabesmettingen onder jongeren die terugkomen van vakantie uit het warme zuiden. Dus ben je tussen de 17 en 24 jaar en kom je net terug uit Spanje of Portugal, laat je dan testen, adviseert het RIVM, ook als je geen klachten hebt. Een man uit Werkendam in Brabant is veroordeeld omdat hij zijn kinderen niet naar school laat gaan. Volgens Omroep Brabant vindt de man de reformatorische school in de buurt niet streng genoeg en houdt hij daarom zijn twee kinderen thuis. De rechter heeft zijn bezwaar in hoger beroep van tafel geveegd en geeft de man een boete van 300 euro. In een huis in Utrecht zijn vorige week 47 verwaarloosde honden gevonden. Twee waren er zo slecht aan toe dat een dierenarts ze heeft laten inslapen. De rest van de honden wordt in de gaten gehouden. Het gaat om allerlei soorten, van poedels en terriers tot chihuahuas. De eigenaar krijgt een boete. De man bij het Nederlands elftal was zondagavond Denzel Dumfries. Hij kopte de winnende erin tegen Oekraïne. Omroep Rijmond is bij zijn oude jeugdtrainer langs geweest. Bij VV Smitshoek was hij vroeger nooit de beste. Er waren een aantal jongens die waren eh, kwalitatief veel beter. Alleen deze jongen had een, eh, wedstrijdmentaliteit ongelooflijk. Liet alles staan. Als wij een patatje aten, dan had eh, hij gezond nou ja, je ziet wat er van terecht is gekomen. En daarom zijn ze extra trots dat hij het nu zo goed doet in het Nederlands elftal. Ja, super trots. Ik kreeg gisteren nog een berichtje. Hij miste die eerste kopkans. De meest makkelijke. En toen werd er verteld van, eh, jullie hadden hem toch koppen geleerd? Ja, toen was ik, ik ben dolblij dat hij die laatste bal erin kopte. Ik denk zo, die telt dan wel. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het is 20 tot 26 graden. Morgen zonnig en flink warm, plaatselijk 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file bij Amsterdam op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. Want voor de Koentunnel is een ongeluk gebeurd. Het gaat om een kopstaartbotsing en vanwege de bergingswerkzaamheden is er nog één rijstrook dicht.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 De afgelopen week zijn er 38% minder coronabesmettingen gemeld. Blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. E het waren in de week tijd nog geen 9000 positieve testen. Het laagste aantal sinds september vorig jaar. De GGD ziet de afgelopen week een toename van met corona besmette jongeren die op vakantie zijn geweest. Het RIVM e roept de jongeren daarom op om na de vakantie in Portugal of Spanje een coronatest te doen. Het verkeersongeval bij Borger in Drenthe, waarbij vorige maand vier mensen omkwamen... is veroorzaakt door een automobilist die met hoge snelheid tegen een voorligger reed. Blijkt uit onderzoek van de politie. De bestuurder was één van de vier doden. Het weer, zonnig bij 19 graden op de Wadden tot 26 plaatselijk in Brabant en Limburg. Minima vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen 27 tot 31 graden.